Maar de overheid kan de snelle prijsstijgingen niet allemaal compenseren, zegt premier Rutte. We hebben nu voor de mensen met een kleinere beurs en de eh, middengroepen eh, via nou, pakket twee pakketten eigenlijk opgeteld 6 miljard geprobeerd om zoveel mogelijk te dempen. Maar het is ook niet meer dan dat. Het is dempen. We kunnen niet alles weghalen. De inflatie is sinds 1975 tijdens de oliecrisis niet zo hoog geweest. Komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Nederland heeft heel gunstig gelood voor het WK voetbal. Oranje zit in groep A en treft daarmee het gastland Qatar. Dat land doet voor het eerst mee aan WK voetbal. Staat op de 51ste plaats van de FIFA-ranglijst. De andere twee tegenstanders zijn Senegal en Ecuador. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen tijdelijk meer doen tegen cyberaanvallen van landen als Rusland en China. Ze kunnen sneller en beter ingrijpen, doordat er in minder gevallen vooraf toestemming moet worden gevraagd. Iets hars nodig, zegt minister Bruin Slot. Je ziet dat China en Rusland digitale aanvallen uitvoeren, ook op de samenleving. Ze hebben een offensief cyberprogramma. Eh, en daar moeten we ook eh, gewoon echt onderkennen wat ze dan precies doen. En ook mensen kunnen informeren. En binnen de bestaande bevoegdheden hebben we daardoor nodig dat we sneller en effectiever kunnen opereren. Op veel plekken was het voor morgen een groot winterwonderland. Maar in Volendam was er iets heel anders aan de hand. Daar hadden ze flinke wateroverlast. Op sommige plekken stond het water wel 40 centimeter hoog. Zei de veiligheidsregio tegen NA Nieuws. Door eh, een heftige wind in combinatie met noordoostenwindrichting... slaat de water over de dijk heen. En eh, dat water dat loopt dan door. En op het moment is dat één woning ingelopen en de brandweer is daarmee bezig om de kelder eh, leeg te pompen. Ook iets verderop in Monnikendam waren overstromingen.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 From the kitchen to the dance floor. escuchando You're listening to Payphone. will say they. We don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one, one, one, one fuck, two, not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one, one, one, one fuck. In fact, I'm drunk, trying to run run. And we don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one. about to stay geeked up, freaked up. I'm about to stay geeked up, freaked up. What did he say? I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blinked loud, trees loud, cheeks out. We don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up. I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blinked loud, trees loud, cheeks out. We don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up, up, up. don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck. One. not one fuck, two fuck. We don't give not one fuck, two fuck. the time we hated. just be upgraded braided. braided. Braided, braided, braided, braided, just, just, just, just, just, just, just, just, just, all the time we hated, braided, braided, we almost never made it, braided, braided, don't be shady, don't be faded, braided, just be upgraded, braided, braided, braided.